Volgens het Witte Huis zijn de twee later op kerstavond naar het Midden-Oosten gevlogen. Het is het eerste bezoek van Trump aan troepen in een strijdgebied. Zijn voorgangers Obama en Bush gingen ook een paar keer naar in Irak gelegen de Amerikaanse militairen. Trump reisde naar een Amerikaanse luchtmachtbasis bij Bagdad... om de militairen te bedanken voor hun inzet voor de VS... en ze een vrolijk kerstfeest te wensen. De voormalige pastoor van Volendam, Jan Berghout, is overleden... meldt onder meer het Noord-Hollands Dagblad. Hij verscheen in 2001 na de nieuwjaarsbrand in Volendam vaak op televisie... en werd daardoor landelijk bekend. Bij de brand in Café de Hemel kwamen 14 jonge bezoekers om... en raakten er ruim 200 ernstig gewond. Pastoor Berghout was 78 jaar. De aandelenbeurzen op Wall Street zijn weer sterk hersteld... na koersdalingen van kerstavond. Net voor sluitingstijd stond bijvoorbeeld de Dow Jones... 4,3 hoger dan het slot van maandag. Maandag beleefden de Amerikaanse beurzen de slechtste dag voor kerstmis ooit. Een van de oorzaken was de kritiek van president Trump op de leiding van de Amerikaanse Centrale Bank, die hij vandaag weer wat terugnam. Een 33-jarige Amerikaan is als eerste mens solo en zonder enige hulp Antarctica overgestoken. Colin O'Brady voltooide de tocht van 1500 kilometer over het Zuidpoolgebied in 53 dagen. Een Brit die tegelijk vertrok is nog onderweg. O'Brady legde de route af op skis en sleepte al zijn eten en materieel achter zich aan in een slee van in totaal 170 kilo. Eerdere avonturiers die Antarctica doorkruisten werden onderweg bevoorraad of gebruikten vliegers om zich te laten voorttrekken. Het weer bewolkt met vooral in het zuiden ook opklaringen... en een zwak tot matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht koelt het af tot rond het vriespunt.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 Despite the Red Baron, fiercely they fought. With ice on his wings, Snoopy knew he was caught. sights. He reached for the trigger to pull it up tight. Why he didn't shoot, well, we'll never know. Or was it the bells from the village below? This was the end when the Baron cried out, Merry Christmas, my friend! The Baron then offered a holiday toast, and Snoopy, our hero, saluted his host. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen en...